Michel Koenen met het NOS-journaal. De leider van de Amerikaanse rechtsextremistische organisatie Proud Boys... moet ruim vijf maanden de cel in. Hij is veroordeeld voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag... en voor het illegaal vervoeren van munitie... vlak voor de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Het was Enrico Terrio verboden om af te reizen naar Washington. Een maand eerder hadden leden van de Proud Boys... een Black Lives Matter-vlag van een kerk getrokken in de Amerikaanse hoofdstad... Ontario plaatste een foto van zichzelf op sociale media... waarin hij een aansteker bij de vlag houdt. De extreme regenval die leidde tot overstromingen in Limburg, België en Duitsland... komt nu vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar ook Nederlanders aan meewerkten. ook de hoeveelheid neerslag die bij dit soort buien valt... is als gevolg van het veranderende klimaat toegenomen. Tientallen landen, waaronder alle 30 NAVO-lidstaten... hebben benadrukt dat ze de Russische annexatie van de Krim nooit zullen erkennen. Dat gebeurde op een conferentie in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Zeven jaar na de annexatie wil Oekraïne de druk op Rusland opvoeren. De inlijving werd wereldwijd veroordeeld. Rusland kreeg te maken met westerse sancties... ook omdat het Kremlin de rebellen in het oosten van Oekraïne steunt. Maar het ziet er niet naar uit dat Rusland is bereid de Krim ooit weer terug te geven. En Nice moet de komende vier wedstrijden zonder fans op de Zuidtribune spelen. Fans uit dat vak gingen eergisteren op de vuist met spelers van Olympique Marseille... tijdens de Riviera Derby in de Franse voetbalcompetitie. Parket in Nice onderzoekt de rellen. er zit al één verdachte vast die een speler zou hebben geslagen. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Overdag zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken.